Marnix Ampersen met het NOS-journaal. 15 Nederlanders zijn met een Europese evacuatievlucht vertrokken uit de Chinese stad Wuhan. Ze gaan weg vanwege het coronavirus. Twee van hen hebben hun Chinese partner meegenomen... en in het vliegtuig zitten ook andere EU-burgers. Het is de bedoeling dat de Nederlanders vanavond in Nederland aankomen. Daarna moeten ze uit voorzorg twee weken in quarantaine. Dat mag onder voorwaarden ook in eigen huis zijn. Het aantal doden door het coronavirus is volgens Chinese staatsmedia opgelopen tot boven de 300. Ruim 14.000 mensen zijn nu besmet. Een dronken automobilist heeft in Sydney vier kinderen doodgereden. Drie kinderen raakten gewond, een van hen is er slecht aan toe. De slachtoffers waren op de stoep toen ze werden geramd... door de 29-jarige bestuurder van een pick-up truck. De slachtoffers zijn tussen de 8 en 13 jaar. Drie omgekomen kinderen komen uit hetzelfde gezin. Volgens Australische media waren de kinderen op weg om een ijsje te halen. De automobilist is aangehouden. Irak heeft een nieuwe premier. Mohammed Tawfiq Alawi is na maanden onderhandelen door de president naar voren geschoven... als opvolger van premier Mahdi, die in november zijn ontslag aanbood vanwege de aanhoudende protesten. Het is de vraag of Alawi een eind kan maken aan de onrust. Hij was eerder minister en is een neef van de huidige vicepresident. Betogers zien hem daarom als lid van de gevestigde orde. In de eredivisie heeft PEC Zwolle thuis met 1-0 gewonnen van Groningen. Feyenoord won in de Kuip met 3-0 van FC Emmen. De Turkse debutant Koep scoorde al in de tweede minuut. Nooit eerder scoorde een debutant zo vroeg in een wedstrijd voor de Rotterdammers. ADO Den Haag-Vitesse eindigde in 0-0. Twente won thuis met 2-0 van Sparta. Het weer. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Het is een graad of 6.